Maar dat vindt de Raad geen slimme zet, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Omdat het risico groot is volgens de Raad van State dat dit geen stand houdt bij de rechter. Dat je dus opnieuw rechtszaken krijgt. Omdat al die kleine beetje stikstof die je dus extra gaat uitstoten toch wel optellen. En daarmee de natuur verslechtert en het stikstofprobleem groter wordt in Nederland. Dus eigenlijk zegt de Raad van State doe dit niet. Erik ten Hag heeft een nieuwe baan. De oud-trainer van FC Utrecht, Ajax en Manchester United heeft zijn handtekening gezet... onder een contract dat waarschijnlijk is geschreven in het Duits. Hij gaat komend seizoen aan de slag bij Bayer Leverkusen. Die club werd vorig jaar kampioen en won de beker in Duitsland. Ten Hag wordt de opvolger van Sabi Alonso. Die gaat naar Real Madrid. Vandaag is de laatste dag dat je Meta kunt laten weten dat je van je posts op Insta en Facebook dat ze van je posts op Insta en Facebook af moeten blijven. Als je niks doet, gaan ze die vanaf morgen gebruiken om hun AI-model te trainen. Mensen die dat niet willen, kunnen dat doorgeven. Iedereen met een profiel heeft er als het goed is een mail over gekregen. En goed nieuws voor mensen die vaak in een sprinter zitten. Er verdwijnen een heleboel van die rode stoelen waar je niet op mag zitten. De NS gaat in bijna 200 sprinters een stuk van de eerste klas eruit slopen. Er zitten reizigers wel op te wachten iedereen is gelijk. Dus wat dat betreft, eh, iedereen mag wat mij betreft op dezelfde stoeltjes zitten. In de tweede klas is het soms hartstikke vol. En er zit er bijna niemand in eh, de eerste klas. In totaal levert het 3500 extra zitplaatsen op. Ik denk dat dat niet genoeg is, maar het is in ieder geval fijn als ze een beginnetje eraan maken. Oh. Oh, Ga snel, ga snel. Ja. <laughs> Het weer kunnen wat buien vallen, maar het is op de meeste plekken droog. Met een mix van zon en wolken staat wel veel wind bij een graad of 18. Morgen meer buien bij een graad of 17.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft nieuwe, strengere asielplannen aangekondigd. Vanmiddag geeft hij een persconferentie. Eerder noemde Wilders het onaanvaardbaar dat er vorig jaar 100.000 migranten zijn bijgekomen. De stikstofplannen van landbouwminister Wiersma leiden in de rechtszaal tot problemen, zo waarschuwt de Raad van State. Wiersma wil de ondergrens voor stikstofuitstoot ophogen... zodat niet voor alles een vergunning nodig is. De Raad van State noemt het plan kwetsbaar. Erik ten Hag wordt trainer van Bayer Leverkusen. Hij heeft een contract getekend voor twee seizoenen. Ten Hag werd eind oktober ontslagen door Manchester United.